Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Schultz van Hagen blijft bij haar besluit om de A15 door te trekken naar de A12 met een brug over het Pannerdenskanaal. Ze schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. De gemeente Duiven, Zevenaar en Lingewaard willen liever een tunnel dan een brug. Omdat een tunnel beter zou zijn voor de natuur en het landschap. Ze zeggen dat dat voor dezelfde prijs kan. Maar de minister schrijft dat ze alle onderzoeken en adviezen heeft vergeleken en dat een brug de beste oplossing is. Over het doortrekken van de A15 die nu ophoudt bij Bemmel wordt al tientallen jaren gepraat. Door de aansluiting met de A12 ontstaat een directe verbinding tussen Rotterdam en Duitsland. Het nieuwe tracé moet in 2018 klaar zijn en wordt een tolweg. President Sarkozy heeft luchtig gereageerd op het nieuws dat Frankrijk de triple-E-status kwijt is. Het maakt niets uit, er zal niets veranderen, zei Sarkozy op een persconferentie. Vrijdag verlaagde beoordelaar Standard Poor's de kredietwaardigheid van een aantal eurolanden, waaronder Frankrijk. De Europese leiders nemen onvoldoende maatregelen om de financiële problemen op te lossen, oordeelde S&P. Frankrijk had de triple status net als Duitsland en Nederland, maar zit nu een stapje lager op EE+. E Sarkozy wil doorgaan met het verkleinen van het Franse begrotingstekort en het verminderen van de overheidsschuld. Bedrijven aan het Twentekanaal bereiden miljoenen claims voor tegen Rijkswaterstaat, omdat de sluis bij Eefde al bijna twee weken niet gebruikt kan worden. Bedrijven als Axo Nobel, mengvoederfabrikant 4 Farmers en de Combi Terminal Twente moeten daarom vrachtwagens inhuren voor de aan- en afvoer van goederen. Combi Terminal Twente alleen al is 400.000 euro extra per dag kwijt. De sluis bij Eefde tussen het Twentekanaal en de IJssel raakte op 3 januari geblokkeerd. Die dag viel een sluisdeur naar beneden. Het weer vanavond en vannacht helder. Het gaat 1 tot 5 graden vriezen. Morgen opnieuw een zonnige dag. Het wordt dan 2 tot 5 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen.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 Alan Clark, hij bracht het uit op een, eh, een dubbel A, een cd en dvd. En hij noemde het Live It Out. En dit kwam allemaal uit 2008, eh, eh, eind 2008, begin 2009. En dit is gewoon een heel lief cd'tje uit 1994.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 Ook van een uh, avondvullende tekenfilm. En dan heb ik het over The Beauty and the Beast. Ik weet het is ook een gewone film geweest. Het is een musical geweest, maar dit vond ik misschien toch wel het mooiste. Hij doet het samen met Celine Dion. can be cd, zei ik al. De cd van Peebo Bryson, Through the Fire. En daar staan dus twee tracks op van uh, avondvullende tekenfilms van, eh, van Disney onder andere. Ik keek ondertussen ook eens even op de site van, eh, van deze dame, van Celine Dion. En dan denk ik bij mezelf van wat een carrière heeft die dame achter de rug. Het is allemaal veel te veel om dat in, in een paar seconden samen te vatten hoor. Misschien dat ik nog wel eens een keer een, een special ga wijden aan die Celine Dion. Harder dan ik kan hebben van de formatie Bluff is dit. Is ook alweer een eh, aantal jaren oud. Heeft inmiddels alweer eh, een nieuwe cd. Wat? Twee nieuwe cd's uitgebracht die formatie hoor. Je buien maken vlekken op mijn hagelwit humeur. Ik heb mijn handen op je heupen, mijn. Ze zeggen dat het werkt. Ik heb het geprobeerd. Maar hoe ik het ook wend of keer, een huis beschermt nog eh, met de oude drummer die helaas bij een motorongeluk is omgekomen. En dit is Rutja Kort van de CD Hartslag. Drijfzand. Volkomen onverwacht, ik smal toen ik je zag. Je geeft me weer het dat er iemand is om wie ik wil. always the cd Hartslag, geschreven door Fluitsma en Van Tijn. U weet wel, die van 15 eh, miljoen mensen. Nou, misschien is dit wel een van de 15 miljoen liedjes die zij samen geschreven hebben. En dit is dan weer geschreven door Eubank, Russell en Koreneef. Ze schreven het voor eh, Marco Borsato. Nooit meer morgen. En hij had de eerste in Rosso concerten als er nooit meer een morgen zou zijn. En de zon viel in slaap met de maan. Heb je enig idee wat het met je zou doen, als je nog maar een dag zou bestaan? Zou je hart zich weer vullen met vuur, van de eeuwige schaamte bevrijd? Ik je niet meer benauwd naar de klok aan de muur. Kwam je los uit de greep van de tijd. Zouden zorgen niet langer je leven bepalen? En had je voor angst geen ontzag? Was je held of heldin van je eigen verhalen? Al was het dan maar voor een dag. zou de toekomst niet langer je denken beheersen En leefde je voor het moment Met een luisterend oor voor een kind in jezelf Zou je eindelijk weer zijn wie je bent je dan pas zou doen wat je altijd al wou, als er nooit meer een mooi de eerste in Rosso en daarna volgende er nog drie met onder andere eentje van... Lionel Richie. En natuurlijk moest hij dit ook zingen, hè? samen met alle dames daar in het Gelderdoom in Arnhem. Het was een heel bombastisch optreden, maar Harry alleen met piano... Lady. I'm your knight in shining armor, and I love you.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 Maar als hij daar met zijn hele orkest stond, dan was het af en toe een beetje te bombastisch, een beetje te luid, een beetje te hard. En denk nou niet toch, daar zit weer zo'n oude die niet tegen geweld kan. Nou, ik kan heel goed geweld hebben, maar dan moet het ook wel gewoon heel goed blijven klinken. En dat deed het niet, want eh, de stem van, eh, van die Lionel Richie en van zijn eh, backing vocalisten, die verzopen gewoon af en toe in het geluid. En toen hij dit nummer eh, zong, toen dacht ik bij mezelf van ja, dit was mooi. Totdat het orkest so inzette. thought that I was doing fine. Thought that time had chased your picture from my mind. So many times. But my heart was finally strong. Now I find this heart of mine was so wrong I thought I'd finally learn to get on with my life Then it all that I could love again But any fool in love would know That's all pretend You You always seem to find your way back In my dreams And I can't break free I hear your I hear your voice You know I tried so many times Just to forget you i tried to walk away from you Oh, girl, it's just no use I hear your voice hoe dat het publiek dan helemaal uit zijn dak gaat als er zoiets gezongen wordt met zo'n prachtige stem door Lionel Richie. En natuurlijk was ik ook bij het eh, eh, in Rosso van Paul de Leeuw en hij deed het, mag ik rustig zeggen, natuurlijk op zijn eigen wijze manier. Dames en heren, eh, het is leuk. Er zijn tijdens de uitzending ontzettend veel telefoontjes geweest. En er was een verzoekje van mensen. En die mensen ook heel erg bedankt die thuis nu kijken en mij gebeld hebben. U hebt, eh, u hebt gevraagd om een paar mooie liedjes die, eh, waarvan u vroeg of ik die voor u wilde zingen.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 Ik heb dus En ik laat deze cd van Paul Leeuw gewoon nog even doordraaien hoor. I'm so glad to be here. I'm one of the last blues singers. And I come directly from the United States of America. And it's really I'm proud to be here in Holland. Hmm. I like to be here in the beautiful city of Rotterdam. And I'm being fired, and I was the only one. But I like to be here. You know, I'm one of the famous last blues singers from the United States of America. <laughs> I was born in Massachusetts. I lived for seven years in Connecticut. and Now I'm here in the proudly city of Rotterdam, the Luxor Theater. I'm my own piano player, and I, I, I'm proud to be here, you know. You know, I know a lot of Dutch people here, a lot, a lot of other Dutch blues singers like, uh, what's his name, Peter Koelewijn. Beautiful song, uh, Come From The Roof Off. And I don't know the other blues singer, what's his name, Arlie Rippens. It's very nice. This beautiful blues, the Holland, Nizer, by Hoefelock Links, Afro, like that, like that. And your own lady of the blues, your own Billy Holiday, what's her name? Connie Vanderbosch with beautiful song, I Gave You Rosie, My Rosie, and the other song is called Sharky from the Corner. And I'm proud to sing a special blues for you. It's one of the last blues that was sung by the slaves in America this last masturbation's blues. And the slaves sang, sing, sing that after work. They went to their beds and they masturbated like shit. It all started in one little cabin, the cabin of Uncle Tom. I like to sing that masturbation song special for you in my own piano player, Birdie Stemper. Oh yeah. Guys, Vasta. Ooh, guys, Vasta. Guys, Vasta. Ooh, guys, Vasta. Guys, Vasta. days of Vasta. En zo klim ik naar boven. Allemaal. Zie wel, ik kan het nou. Deze vuist, deze vuist, deze vuist, deze vuist. En zo klim ik naar boven. Als kind zat ik voor de tv. En zong ik met de dieren mee. De dieren zongen erop los In dat grote fabeltjesbos Want daar zat op zijn gemak Meneer de uil op een grote tak En zo rond een uur of zeven Kwamen alle dieren tot leven Meneer de uil zat op die grote tak een beetje te uilenbalken en alle dieren van het grote Luxor fabeltjesbos zongen meneer de Uil op hun allervriendelijkst en allercharmantst toe. Hallo meneer de Uil. Nou, jongens, maar het zou, dit, is, dit klopt een beetje à la boerenopstand 1996 over. Dus wat sympathiek als kind ook, hè. Hallo meneer de Uil. naar Fabeltjesland. Eh, uit de land? Wat daarin staat precies vermeld, wat de Telegraaf ons niet vertelt. guerre qui triste toi. C'est l'amour qui t'a perdu. C'est Fratran et qui le mère, C'est Tralasso et qui la pu. croix et qui terre. la croix et qui la mort. C'est pourtant les filles très chez moi. Chez cran et qui qu'attend. Je suis malade. Je suis malade. Je suis malade. Quatre ans de vie d'à quoi, Louis. Je suis malade. Je suis malade. Je suis malade, je suis Joseph Guy. à la croix, la blouson, la blouson, le tigre. C'est la blouson, le tigre, contre le malaran. Je suis malade, je suis malade, je suis malade, la d'accord la fille, la croque cadeau. Je suis malade, je suis malade. Non, je ne rien rien. Et les bus arriver bientôt. Het is allemaal afkomstig van de cd Encore van Paul de Leeuw. Nee, dat heeft hij nou allemaal niet precies gedaan tijdens in Rosso met Paul de Leeuw, maar zo kwam het allemaal wel over. En nu, tijdens dat ik dit opneem, staat daar in het Gelderdoom weer een dame. Een oudere dame werd er op tv gezegd. En dat klopt natuurlijk, want dit is Diana Ross. En dit zal ze zeker zingen. benieuwd of eh, de tweede avond net zo druk is als de eerste avond. Want ik heb begrepen dat het niet helemaal uitverkocht is geweest. En als u deze tonen hoort, dan denkt u meteen... Hey, Kissing a Fool. Zou dat van George Michael zijn? Dat is wel het origineel, maar dit is Michael Bublé. You are far When I could have been your star You listen to people who scared you to death and from my heart strange that you were strong enough to even make a start you'll never find the peace of mind till you listen to your heart people you can never change the way they feel better let them do just what they will, for they will, if you let them steal your heart from you. People will always make a lover feel a fool, but you knew I loved. we could have shown up the pieces and mend my heart Strange that I was wrong enough to think you'd love me too You must have been kissing a fool I said you must have been a kissing that I was wrong enough to think you'd love me too. You must have been kissing a fool. You must have been kissing a fool. You must have been kissing a fool. vaak zie je het gebeuren dat eh, mensen uit Europa naar Amerika vertrekken om het daar helemaal te gaan maken in de muziek. John Meldrum is net het tegenovergestelde. Hij komt officieel uit Cleveland, Ohio in Amerika, maar hij zei eh, zo'n tien jaar geleden van ik ga het eens in Europa proberen. Hij is verhuisd naar Parijs en heeft daar de ene grote artiest na de andere begeleid op zijn basgitaar. Daarna is hij voor zichzelf begonnen met eh, wat singer-songwriter muziek te maken en vooral in de blues scene. Long Live Love, zo heet de cd die hij pas geleden, nou ja, pas geleden, in 2005 heeft uitgebracht. You've got to pay your dues For the right to sing the blues You've got to pay the price To paradise oh yeah. So you really wanna be a star? You say you're gonna show the world you play guitar. Well, it's only love and sacrifice. If you're gonna pay your dues and sing the blues in paradise, you've been so strong been singing your whole life long And still you say a prayer To climb that stair Oh yeah So you really wanna be a star You say you're gonna show the world You play guitar Well it's only love and sacrifice you're gonna pay your dues and sing the blues. de lagere school ook die verplichte zwemlessen mee moeten maken. Dat je bij jezelf dacht van nee, niet nog een keer hè. Eigenlijk in die, als je naar mijn leeftijd kijkt, van veel te kleine zwembroekjes daar. Die nu weer in de mode zijn. Allemaal op een rijtje. En dan naar die strenge badmeester kijken. En dan iedere keer bij jezelf denken. Zie een enge plastic schoenen. En ik smeek niet nog een keer. wordt aan de haak geslagen, hele zwembad op en neer. En hij duwt mijn kopje onder, ik zie blauw en ik zie groen. Als ik bijna ben verdronken, zegt hij, gaan we overdoen. naar het zwembad moest, was ik totaal overstuur. Stond er maar in lichte laaien, badmeester, je laatste uur. Bibberend en klappertandend moet ik in de rij gaan staan green en schreeuwt hij, je moet de zwemles ondergaan. En hij gooit me in het diepe, ik zink tot de bodem door. En ik worstel en kom boven, ogen branden van het gloor. zwembad toe moest, was ik totaal overstuur. Stond het maar in lichte laaien, badmeester, je laat de plaatselijke krant. Ondanks overvloedig water is het zwembad afgebrand. De politie tast in duister wie die misdaad heeft begaan. Geestelijk was ik de dader als de zwembad hier We gaan weer terug naar, uh, naar Betus.